met het NOS Journaal. Verschillende steden houden live de opkomstcijfers bij van de gemeenteraadsverkiezingen. Zo heeft in Utrecht tot nu toe bijna 20 van de kiezers gestemd. En in Rotterdam is dat ruim 13 om kiezers te lokken zijn er op allerlei plekken bijzondere stemlokalen. Zo kan in Soesterberg, dat onder de gemeente Soest valt... gestemd worden in een Chinook-helikopter bij het Nationaal Militair Museum. En in Oudenbos kunnen kiezers vanuit de auto stemmen bij een speciale drive-thru. Volgens Omroep Brabant staat er een file bij het stembureau. Justitie in Noorwegen eist tegen de zoon van prinses Mette-Marit ruim 7,5 jaar gevangenisstraf. Marius Burk Hoybu staat terecht voor tientallen strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Vorige maand werd hij opgepakt. Gewone burgers worden steeds vaker ingezet voor spionage en sabotage. Dat schrijft de site Politico, die met het hoofd van de afdeling opsporing en interventies van de Nederlandse politie sprak. Landen als Rusland en Iran benaderden Europeanen via internet en betalen ze om te spioneren. In Nederland zijn mensen die hieraan meewerken sinds vorig jaar strafbaar. Justitie in Kenia sleept twee mierensmokkelaars voor de rechter. Ze wilden 2000 Afrikaanse oogstmieren het land uitsmokkelen... en verkopen voor 100 euro per stuk. De smokkelaars hadden de mieren stuk voor stuk verpakt in buisjes. Volgens hun advocaat wisten de mannen niet dat ze in overtreding waren. Feyenoord-trainer Robin van Persie krijgt tot het einde van het seizoen advies van Dick Advocaat. De oud-trainer en bondscoach was tot voor kort bondscoach van Curaçao... maar trok zich vanwege gezondheidsproblemen van zijn dochter terug. Als adviseur heeft de advocaat geen officiële rol binnen de club.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 One love. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinners? who has hurt all mankind. Just a, a savior's own belief. One. is holy, I'm a Gideon. So when the man comes, there will be no no doom. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Is the last time I get together and feel. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Welkom terug voor het tweede uur lunchroom. Ik ben begonnen met Bob Marley en The Wailers, One Love People, Get Ready, gevolgd door Frankie Valli met Grease. De volgende is 10cc, The Wall Street Shuffle. Gestreken Streken is een project van Pluspunt in samenwerking met de verbeelding. Wij leren de deelnemers naaien op een naaimachine, ieder zijn zelf gekozen project en in een eigen tempo. Naaimachines zijn aanwezig, als het kan wel graag je eigen stof meenemen. We hebben heel veel aandacht voor jou en het proces. Het resultaat staat voorop. Leren naaien vraagt veel geduld en samen komen we er altijd mee verder. Nuttig stekens elke woensdagochtend bij Pluspunt Centrum van 10 tot 12 uur. Heb je interesse? Neem dan contact op met Billy Lord. En dus telefoonnummer 06 3380 3279. 06 3380 3279. Heb je vroeger met veel plezier genaaid en nu nog formaturen, stoffen of zelfs een naaimachine op zolder staan... Onze deelnemers kunnen daar nog heel veel plezier aan hebben. En het is woensdag van half tien tot twaalf uur. Rowanhazen, Limburg, het is een kwestie van geduld. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op ganse lange leven gewaard. De dag die moest komen en op de nacht. Alles wat ik wou, maar wat ik nooit kreeg. Is te duur of te vroeg of te laat voor mij. Wachten op succes en op die mooie dag. Dat ik in de zon in mezelf wil laten. zoveel energie. En amper iemand die me kent zegt nou, soms heb ik je doodekun door al dat bier. Een vies gezicht zat ik niet glaas geleerd. Op kummer eet ik leverkier. Hij ik vroeger maar doe lief Denken, denken, denken, ik begreep het niet. Maar ik de steeg wachten op de zang. Dat heel Holland Limburgs loopt, dat heel Holland Limburgs loopt. Want dat kun dan en daar, mooier dan de rest. Op de buren met een metropoolorkest, dan loop ik over strooien en stick locked in Esther en ABO Barim was een Israëlisch volkduo uit Savet uit de jaren 60. Ze zijn vooral bekend met hun hit Cinderella Rockefeller uit 1968. Esther en Abi, die met elkaar getrouwd waren, gingen in 1969 uit elkaar en scheiden in 1970. Beiden gingen daarna solo. Hier zijn ze samen met Cinderella Rockefeller. fell Dit was Blondie met Heart of Glass. Samen doen, klaverjassen. Een kaartje leggen. Troef, roem, jas en nel. Als deze termen je bekend voorkomen... dan heeft u het klaverjassen vast onder de knie. Elke woensdag kunt u bij Pluspunt Centrum aanschuiven en een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien, ja, dat mag ook. Elke woensdag van 1 tot half 4 in de grote zaal van Pluspunt Centrum... De kosten zijn 3 euro, inclusief koffie, thee of limonade. En natuurlijk is er altijd wel wat lekkers. U kan telefonisch contact opnemen met 57 40330. 57 De Doobie Brothers. What a Fool Believes. the old soft shoe. He jumped so high, he jumped so high, and then he lightly touched down. his pants and fear that stands for we jump so high. And then he clicked his heels. He let go a laugh. He let go a laugh. Shook back his clothes all around shows at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke through tears of 15 years, how his dog and him traveled about. The dog up and died, he up and died. After 20 years, he still grieves dance now at every chance in honky tonk. For drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. Cause I drink a bit.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 Een begeleider of een mantelzorger mag natuurlijk altijd mee. Elke dinsdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt Centrum in de Blauwe Tram. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie of thee. En informatie over aanmelden kan door te bellen of te mailen met de balie. En het telefoonnummer is 5740330. 5740330. Madonna, who's that girl? Tijd weer ZFM. De instrumentaal van de week. B. Bumble and the Stringers was een Amerikaanse band met wisselende bezetting tussen 1960 en 1965. Gespecialiseerd in rock and roll arrangementen van klassieke melodieën. De grootste hits van de band waren Bumble Boogie, dat nummer 21 bereikte in de Verenigde Staten en Rocker, een erg rockende variatie op Tchaikovsky Suite, dat nummer 1 bereikte in de UK Single Charge van 1962. De opnames zijn gemaakt door sessiemuzikanten bij Rendezvous Records in Los Angeles. Toen hun opnames succesvol werden, werd een tourneeband geformeerd, geleid door R.C. Campbell. En die trad dan op als Billy Bumble. Hier is Billy Bumble en de stringers met NETROCKERS met Money, Money, Money. De volgende is Bachman Turner Overdrive.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 En vrijdag van kwart over tien ook tot kwart over elf. De Commodores, Three Times a Lady. You shared my dreams, my joys, my pains. You've made my life worth living for. And if I had to live my life I'd spend each and every moment with you. You once, twice, three times a lady. the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us apart. voor deze week. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week woensdag.